Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er 421 mensen omgekomen en zijn er meer dan 3000 gewonden. De moslimbroederschap, de partij van de afgezette president Morsi, zegt nog steeds dat er veel meer doden zijn, namelijk zeker 2000. Veel landen en organisaties veroordelen het geweld. De Turkse premier Erdogan vindt dat er een spoedzitting moet komen van de VN-veiligheidsraad. Voor vanmiddag hebben de moslimbroeders weer een demonstratie in Cairo aangekondigd. In het Limburgse Megelsum heeft de politie 340 kilo hash gevonden. De drugs lagen in een camper achter een huis en hebben volgens de politie een straatwaarde van een miljoen euro. De politie ging na een tip over de drugs een kijkje nemen bij het huis. Daar zagen agenten een grote tent staan met daarin de camper met drugs. Een 51-jarige bewoner van het huis is aangehouden. De politie doet verder onderzoek. Een groep van bijna twintig prostituees die tot voor kort in Utrecht werkten... hebben een eigen coöperatie opgericht. Ze willen daarmee zoveel mogelijk vrouwen een veilige werkplek bieden. De prostituees werkten aan het Zandpad en achter het raam in de Harde Bollenstraat. Daar kwam eind vorige maand een eind aan toen de gemeente Utrecht de werkplekken sloot... omdat sommige vrouwen het slachtoffer waren van mensenhandel. Bankmedewerkers die contact hebben met klanten en effectenhandelaren moeten binnenkort een eten afleggen. Ze moeten beloven dat ze integer zullen zijn en dat ze het belang van de klant voorop stellen. Minister Dijsselbloem wil dat de regeling in 2015 ingaat. Sinds begin dit jaar moeten bestuurders en commissarissen al zo'n eten of belofte afleggen. Dan nog het weer. In het noordwesten wat regen. Verder droog en vooral in het zuidoosten zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon en nog wat warmer. 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En ook heeft de politie voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd.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 ZFM. Met nu ZFM lunch. Mel Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain that staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think to clean my car. yeah, hey North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma, I think I love you, but programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, goedemiddag dan. het is 15 augustus vandaag. En uh, dat betekent wederom eh, ZFM Lunch van 12 tot 2. ander weertje dan gisteren. Dat mag je wel stellen. Het regent zelfs. Maar ja, dat frist ook wel weer eens lekker op. Is goed voor het stof en zo. Eh. Ja, al dat stof op je weg. was ook niet goed. Nou, we gaan gewoon lekker straks om half 1 ga ik u vertellen wat het weer morgen wordt. En overmorgen en zo misschien wel. Verder om half 2 hebben we het recept. dan doen we even telefonisch, want anders nog thuis. Die eh, zei, ik ga vandaag het kantoor zo opruimen. Oh, nou, dat is een slechte zak. Dus doe ik het vandaag lekker in mijn eentje. En... Ehm, Ach, het maakt het allemaal uit. Er zal gerust om gezellig, misschien gezellig iemand langskomen in de studio. Weet ik veel. Mocht u eh, op sommige plaatsen een monogeluid horen. Ja, sorry, daar kan ik even niks aan doen. Heeft hier iemand eh, kennelijk gisteren aan de snoertjes lopen klungelen. En uh, werkt iets niet zoals het moet werken. Zoals dat dan heet. Dus dat is mijn verontschuldiging daarvoor. Als u het als u dat hoort, dat u denkt van... hé, hey, dit is mono. ligt niet aan mij hoor. Anders hoort u het alleen links. En dan hoor je alleen dit. Zo, kijk. Ja, dat is het ook niet natuurlijk. Nou goed, de andere computer is wel stereo, dus dat scheelt ook weer. Ja, Eh, lekker door eh, met eh, muziek draaien. We gaan eerst maar eens even een, een cruiseje maken, denk ik. Ja, dat lijkt me een goed plan. Lekker naar een zonnig eiland of zo. Hè, dacht je daarvan? you close your eyes Does it almost feel like nothing changed at all? we're Ja, ik wilde eigenlijk een cruise met u maken, maar eh, dat, eh, dat ging niet helemaal zoals het eh, gaan moet. Want we kwamen ineens in Pompeii terecht. Dat is een heel ander verhaal. Bastille heet het verhaal en het nummer dat heet dus... Um, ja, dat nummer dat heet dus Pompeii. En Pompeii, dat weet u natuurlijk, hè, dat, is dat, dat is die stad die tegen de Vesuvius aan ligt. En die ook al een paar keer ehm, flink overspoeld is door diezelfde Vesuvius. Dit heet Hometown Glory. Dit is Adele. Newfound Glory. Dat was uh, Adele op deze prachtige donderdag. Het regent een beetje, maar ach, wat, zal ons dat, uh, wat kan ons dat schelen joh. Het is toch lekker, een beetje, een beetje, een beetje vocht, een beetje voor het stof. Dat is altijd, altijd handig. Niet waar? Ja, vind ik wel. Dit is wel een cruise hoor. top on her. She's popping right out of the South Georgia. said, Fire it up, let's go dat was de Florida Georgia Line. Zo heet eh, de band. En eh, ja, eh, als je zo'n naam van een band hebt, dan kan je het ook natuurlijk maar het best over een cruise hebben natuurlijk. En dan liefst een cruise naar een, cruise naar een of ander lekker tropisch eiland. Zo, van die wuivende palmbomen. Hè? Dat, lijkt me, dat lijkt me wel wat hoor. Echt wel. Lijkt me echt lekker. Zo, hè? toch? Oké, dit is Jackie. Living in a Love Song. was dat. En eh, dat liedje dat heette Living in a Love Song. Jacqueline van Griente heet ze, als ik het uh, goed onthouden heb. Uh, het is een Nederlandse dame en ze zingt prachtig. Ja, ze zingt mooi. Ze zingt heerlijk. Living in a Love Song. Baby, it's a dream come true. Paul Carrick. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I love to stay. dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. prachtige plaat van eh, Paul Carrick. En dat nummer dat, uh, dat heette dus Every Time You Walk In My Room. Ja, en dan natuurlijk, ja. Ik had het u beloofd, hè. Moest even van de microfoon weg, even een knopje indrukken. Ja, het weerbericht, ja, het weerbericht, ja. Wat wordt het weer? Ik weet het niet, ik heb geen flauw idee. Maar KNMI weet het wel, hoor. KNMI weet het, wat het weer wordt. Ja, Vandaag en morgen vrij veel bewolking en af en toe motregen. Ja, in het noordoosten laat de zon zich nog even zien. Elders is het inmiddels tamelijk bewolkt. De tussen haakjes motregen die nu in het westen van het land aanwezig is, breidt zich nog verder oostwaarts uit. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen weer opklaren. De middagtemperatuur eh, loopt uiteen van 19 graden eh, in het noorden tot 24 eh, in het zuiden en, eh, van het land. De wind wordt geleidelijk overal zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. De minimumtemperatuur komt uit op omstreeks 14 graden en de zuidwestenwind is zwak en matig. Morgen overdag zijn er perioden met zon. En vooral in het westen komen er geleidelijk aan steeds meer wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En de middagtemperatuur varieert van 21 graden op de Wadden tot mogelijk 28 in het oosten. De zuidwestenwind is matig. En dan hebben we ook nog een vooruitzicht voor de lange termijn van 22 augustus tot en met donderdag 29 augustus. Dat is misschien ook toch wel aardig om te weten Vooral ook voor de 31ste natuurlijk. want dat is ook een hele belangrijke dag. Uh, <laughs> langzaam toenemende kans op neerslag eh, van ongeveer 15% naar 40%. Maar de hoeveelheden zijn waarschijnlijk klein. De temperatuur eh, ligt meest rond het langjarig gemiddelde. Nou, bent u daar ook weer van op de hoogte. En de bron voor dit alles is gewoon ons eigen enige echte KNMI. Dus dan bent u daar ook weer van op de eh, wie dat allemaal bedacht heeft. Nou, eh, mooi geweest. Hup, we gaan een plaatje draaien. Het is Marvin Gaye. Is wel lekker hoor. Marvin Gaye. Marvin Gaye, lekker nummer. Let's get it on, heet het. En eh, het is dan natuurlijk al een oudje van de man. Want ja, hij is al een hele tijd niet meer onder ons, deze Marvin. Ja, hij is doodgeschoten door zijn eigen vader. Dat zou je maar gebeuren, ze. Hij is gewoon <laughs> doodgeschoten door zijn eigen vader. Nou, dat was vast een hele goede verhouding met die twee. Eh, het hele tijd geleden nou, is ik eens een plaatje van een, Nederlandse jongen, een Nederlandse jongen. Een jaar of 16 is hij geloof ik pas. Ik heb er eigenlijk sindsdien uh, meer wat van gehoord. Vind ik wel een beetje jammer voor die, voor die jongen dan, hè. Draai hem nog een keer. Dit is Yannick Davy.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 ja, lekker plaatje toch? Yannick Davy heet de jongeman. En het liedje dat heet, eh, dat heet gewoon eh, Six String Thing. Zo heet het. En het is gewoon een leuk plaatje, toch? Ja, vind ik wel leuk eigenlijk. We gaan eventjes eh, naar Bluff. Het regent harder dan ik hebben kan. Harder dan ik hebben kan. Bluff. harder dan ik hebben kan. Nou, daar kan je niet van hebben, want zo hard regent het niet. Valt best mee. Is een beetje botregen, jongens. Kom nou, dat is toch niet zo'n probleem? Nee, natuurlijk is dat niet zo'n probleem. Um, even kijken wat we nu mee gaan doen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Oh, dit is eh, nog steeds... Eh, deze moet ik hebben, ja. ja. Good Day heet dit liedje. Het is van Inge. the one who's driving. don't really mind. plaatje hoor. En Inge heet uh, de dame. En het liedje dat heet uh, Good Day. En op een Good Day, dan ga je gewoon naar Babel. Ja, kan ook nog natuurlijk. Mumford Sons, Babel. know that time is numbered my days and I'll go along with everything you say. But I laughing, look at me now. That the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know the choice voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is sparse, but I'll be born without a mark. nurtured my greed and my pride. I stretched my arms into the sky. cry babe my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we will play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them lekker plaatje van uh, niemand minder dan Mumford en Sons. En dat is eh, best wel lekker. Ja, dat is een eh, mooi plaatje. En als het goed gaat, dan krijgen we nu... Ja, wat krijgen we nu eigenlijk? Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, we zien het wel. Wat er komt. Of er niks komt. Kan ook nog natuurlijk. Dat er helemaal niks komt.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 Ja, het is een beetje, een beetje, een beetje strange vandaag hoor. Maar goed, eh, dan moet u maar aan winnen. Dat vindt u allemaal niet zo erg. Toch? Dit is Billy Joel. Eh, Billy Joel. En dat nummer dat heet uh, For the Longest Time. Ja, ja. Ja, deze kunnen we denk ik helaas niet meer helemaal draaien. Maar ja. Anders zetten we hem gewoon na het nieuws opnieuw in. Ja, ik heb toch nog geen cabaretstukje. We zetten hem gewoon na het nieuws opnieuw in. Kan mij het schelen. close your eyes someday, someday.